Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Washington is de inauguratieparade geweest voor de nieuwe president Trump. Die ging met zijn limousine voorop in de stoet van het Capitool naar het Witte Huis. Onderweg stapte hij samen met zijn vrouw uit. De twee maakten een kleine wandeling. Trump had na zijn beëdiging een lunch met vicepresident Mike Pence. Trump heeft al bekendgemaakt dat hij een streep zet door de klimaatplannen van zijn voorganger Obama. Ook zijn pagina's over gezondheidszorg van de website van het Witte Huis verwijderd. Oud-president Obama en zijn vrouw Michelle zijn met een helikopter vertrokken uit Washington. Ze werden uitgezwaaid door Trump en zijn vrouw. De Obama's vliegen naar Palm Springs in Californië, waar ze vakantie gaan vieren. En in Amsterdam is actie gevoerd tegen de beëdiging van Donald Trump als president. Betogers liepen van de Dam naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein. Volgens de organisatie waren er zo'n duizend demonstranten. Ze hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als weg met Wilders en weg met Trump. Schepen kunnen vanaf maandagochtend weer over de Maas bij Graven varen. Kleinere boten mogen als eerste het stuk tussen Sambeek en Graven bevaren. Later op de dag volgen de grotere schepen. Sinds eind vorige maand was scheepvaartverkeer niet mogelijk... nadat een binnenvaartschip een stuw had beschadigd. Minister Schulz zegt dat er mogelijk compensatie komt voor bedrijven die door de stremming extra kosten hebben gemaakt. En die lopen op tot 20 miljoen euro. Staatssecretaris Dijkhoff is de winnaar geworden van het tv-programma De Slimste Mens. En daarmee is hij de eerste politicus die de kennisquiz wint. Dijkhoff versloeg culinair journaliste Hiske Versprieën in een direct duel.